uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het zorgsysteem in de Gazastrook op instorten staat. Ziekenhuizen draaien op noodaggregaten, maar hebben te weinig brandstof om die de hele dag te gebruiken. De WHO pleit voor een humanitaire corridor om onder meer brandstof en medicijnen aan de Gazastrook te leveren. Een grote brand in Moerkapelle bij Zoetermeer heeft vannacht een loods verwoest. De loods was van een zadenhandel en stortte in. Een brandweerman is licht gewond geraakt. Drie huizen naast de loods werden ontruimd, maar een paar uur later konden de bewoners weer terug. De brandweer heeft een grote kraan besteld om de ingestorte loods in Moerkapelle uit elkaar te trekken en zo beter te kunnen blussen. Het is nog altijd onduidelijk welke republikein de nieuwe voorzitter wordt van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Steve Scalise, die de meeste kans leek te maken, heeft zich teruggetrokken... omdat te veel partijgenoten hem niet steunden, waardoor hij geen meerderheid zou krijgen. Gisteren trok Jim Jordan, die gesteund wordt door oud-president Trump, zich al terug. Het Huis van Afgevaardigden heeft snel een nieuwe voorzitter nodig om een begrotingsakkoord te bereiken. Komt dat er niet, dan dreigt volgende maand een shutdown van de Amerikaanse overheid. De Gouden Televisierring is dit jaar gewonnen door Oogappels. De dramaserie van BNN-VARA over puberstress en ouderleed... kreeg 39% van de stemmen en versloeg daarmee De Oranje Zomer en BNB Vol Liefde. Op het gala in Carré won Helene Hendricks de ring voor beste presentator. Bertrie Wieringa van GTST werd uitgeroepen tot beste acteur... Een zanger Rob de Nijs kreeg de televisiering Impact... voor de registratie van zijn afscheidsconcert. Het weer, de dag begint grijs en nat. Het gaat flink waaien. Op de Wadden is windkracht 8 mogelijk. Smiddags in het noorden en westen opnieuw regen en onstuimig. In het binnenland is het dan vaker droog met af en toe zon. Het is bijzonder zacht met maxima tussen 20 en 24 graden.